uur. Net wel met het NOS-journaal. Premier Rutte vindt het onvermijdelijk dat het volgende kabinet extra bezuinigt. Toen dit kabinet aantrak, sprak het 18 miljard aan bezuinigingen af. En er kwam door het vijfpartijenakkoord nog eens 12 miljard bij. Maar tot 2017 moet daar volgens onder meer het Centraal Planbureau nog 20 tot 25 miljard bovenop. Rutte zei erover dat er nu eenmaal serieuze problemen zijn en dat extra bezuinigingen haalbaar zijn. De overheidsuitgaven zijn te hoog en we leven boven onze stand. De bosjongen Ray, die de Hengeloer Robin van Helsum blijkt te zijn, wordt vandaag nog uit zijn opvanghuis in Berlijn gezet. Hij zat sinds september in een beschermd wonenproject in Berlijn. Hij beweerde dat hij vijf jaar met zijn vader in het bos had gewoond. Die zou daar zijn overleden, waarna de jongen naar Berlijn was gelopen. De Berlijnse politie probeert de opvangkosten van zo'n 30.000 euro op Van Helsum te verhalen. Het Openbaar Ministerie tekent cassatie aan in de Nijmeegse scooterzaak. Twee Nijmegenaren, 18 en 19 jaar oud, werden door het gerechtshof vrijgesproken voor het doodrijden van een voetganger op een zebrapad. Omdat niet kon worden vastgesteld wie de bestuurder was geweest van de scooter. Ze werden wel veroordeeld voor de overval op een hotel en mishandeling. Op de zaak kwamen na de uitspraak veel verontwaardigde reacties. De UEFA zou tv-beelden van het EK voetbal manipuleren. De beelden van de Duitse bondscoach Leuf, die een ballenjongen plaagt, zijn volgens Duitse media opgenomen voor de wedstrijd tegen Nederland, terwijl ze tijdens het duel zijn uitgezonden. Andere incidenten zijn juist niet uitgezonden. Volgens de Duitse bladen Bild en Stern doet de UEFA dat om vooral een positief beeld te geven van het toernooi. Het weer vanavond en vannacht geregeld regenbuien. Het wordt zo'n 13 graden. Morgenochtend vooral in de oostelijke helft van het land nog een bui.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 Ik noem de files in de Randstad vanaf 5 kilometer. Die staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij de afwit Bunschoten 5 kilometer. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen afwit Evedingen en Knopendel 9 kilometer. Bij Knopendel is de linkerrijshoek dicht. Op de A6 Muiden richting Lelystad tussen Almere Buiten-Oost en Lelystad 8 kilometer. Op de A10 ring Amsterdam tussen Knopen de Nieuwe Meer en de Koentunnel 7 kilometer. Andere kant op tussen Oud-Zuid en knooppunt Watergraafsmeer 5. A13 Den Haag Rotterdam tussen Delft en de afrit Berkonrode Roderij 6 kilometer.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 deze? Dit is jouw lievelingsmuziekje, hè? Dit is niet mijn lievelingsliedje, dit is gewoon een liedje. Welk is dit? Dat, dat zeg het even, dat is leuk. Dat, dat is jouw lievelingsmuziekje. Ik moet even kijken, het was One Direction met What oh. Makes You Beautiful, dat was hem. Maar goed, wat vind jij ervan? Wat zeg je? Dat is perfect mooi. <laughs> dat is mooie dingen. Oké, dat noteer ik, dat vind ik mooi. Ik vind het helemaal mooi. Ik ook, ik vind het helemaal mooi. Ja, eh, jij, vindt, dit nummer sowieso helemaal leuk. Eh. Nee, maar even, even serieus, hoe was jouw, eh, jouw week? Mijn week? Jouw week. Ik denk, niet dat hij, ik denk niet dat hij net zo goed was als jouw week. Mijn week was heel goed. Ja. ik ben gisteren namelijk, ja, zal ik meteen in één keer zeggen? Ja? Ik ben gisteren geslaagd. Wat? Ja. Dat vind ik goed, dat vind ik goed. Ik heb mijn HAVO-diploma binnen. Zo. Goed hè? Ja. Nu jij nog, volgend jaar. Of over twee jaar. Twee, jaar, ja. Twee, jaar. De, 16e. Ehm, Duurt lang. Ik vind dit op zich achtergrondmuziek. Je vind het best goed. Goed hè? Ja. Ja, dit is de nieuwe... Je hebt eindelijk eens goed werk gedaan. De nieuwe stijl. Ja, nou hartstikke leuk. We gaan nu de Black Eyed Peas luisteren met Just Can't Get Enough. Ik kreeg er geen genoeg van, hè, van dat, wat je net hoorde. Maar goed, luister wel naar dit nummer, als jij dat wil.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 Eh, hij deed het even niet, maar dat gaan we even oplossen. Um, Toby, jij bent zo'n geweldige volpraater, heb ik toch vorige week gehoord, jongen. Succes! Als je mijn microfoon aanzet... dat zou helpen. Die staat aan, jongen. <laughs> rustig, rustig, rustig, rustig. Waar je wat over gaan hebben? Um, nou, over het Nederlands elftal. Oh, ja, wat een domper, hè? Dit was echt heel slecht. Sorry dat ik... Bert, als je luistert, jongen, je was slecht. Ja, maar is Bert nog serieus te nemen? Nee. Nee? Nee, maar dat heb ik al heel lang gezegd. Maar nu al niet meer of als hij volgende week, uh, hoe heet hij, niet opstelt? Ik weet niet. Hij doet het hoor. We hebben het gefixt. Dus we kunnen ermee beginnen zo. Nou, wij, jij. Ik, ik en techniek, dat gaat niet samen, dat weet je. Terwijl, hoe vond je het volgende week? Ik vond het volgende week. vorige volgende week. vond ik het heel leuk. Eh, leuke gasten. Zeg, oh, die man hè, die toen opeens naakt binnen in de studio kwam. Dat vond ik echt raar. Maar goed, voor de rest, eh, vorige, week, eh, was het ook wel leuk. Ja, hoe was Guus trouwens? Geweldig. Ja? Groots. Met een zachte G. Ja? Met een hele rare G. Ik weet niet. Het was echt heel leuk. En de Golden Earring... Volgens jou zijn het stelletje oude rockers met, met rollators, maar... En dit jaar nog steeds? Dit jaar, ze waren echt geweldig. Ik denk, daar kan jij nog een puntje aan zuigen. Oké echt serieus. Ze waren echt heel leuk. Het hele stadion toen, het hele Philips stadion. Ik haat PSV, maar goed. Ik was er dan toch. Maar echt iedereen, Lady. Het was zo leuk. Ik heb het zelden meegemaakt. Nou, dat is mooi. Zullen we het proberen? Ja. We beginnen namelijk met de nieuwe nieuw op CFM. Will and the People met Lying in the Morning Sun. I am a man you see and one day I will be a lion in the morning sun. Lazy pulling daisies at doobie past three. A lion in the mornings. Of Monster Run met Little Talks. In de plaat van het moment, Whistle van Florida. Can you blow my whistle, baby, whistle, baby, let me know. En dan ga we ook naar luisteren, Whistle van Florida, hier op Radio 7M. Nieuw. to live Baby, we saw something you come up mijn fluitje blazen. Was van, eh, natuurlijk van Florida, onze grote vriend. En eh, we gaan verder. Toby, take it away. Met? Met je weet wel hè, de wedstrijd. Het wedstrijd? Ja. Het was niet goed hè? Nee, het was echt een drama. Wat Vooral eerst dat. Nou, kijk, ik heb al de hele tijd, al de hele week eigen geroepen. Je moet Hunter er in de spits hebben, Van Persie ja. erachter. Bob op links, Narsing op rechts, mm Snijder naast Nigel de Jong. Geweldig voetballend elftal. Roy solidariteit mee op. Zag je de tweede helft, toen hij het een beetje zo deed. Eh, maar goed, hij is eigenwijs en dat deed hij niet. Dat deed hij gewoon niet. En verdedigen was het ook niet goed hoor. Nee, oké, maar De laatste keer dat wij zo slecht verdedigden was, waren we ons land vijf jaar kwijt, denk ik. <laughs> ja, dat is waar. Maar die heb ik van internet. <laughs> Echt? Ja. Heb jij een goede grap bij haal je van internet? Ja, ik heb wel... Ongelooflijk, ongelooflijk. Maar goed, je zag toch ook de tweede helft dat we veel beter speelden? Ja, ja, dat komt op door Huntelaar denk ik ook. Ja, maar er zat veel meer diepgang in, meer creativiteit door dat Van de Vaart naast eh, de Jong ging spelen. Dus je kreeg meer variëteit en er kwamen dus meer ruimtes. Dat is mhm. gewoon dat, weet ik zelfs als A3-trainer van Allianz. Maar Karim, ja. hebben wij nog een kans om door te gaan naar de volgende ronde? Denk je, je dat moet 2-0 winnen van Portugal. En volgens mij de vorige wedstrijd tegen Portugal in 2006 waren 17 kaarten. Waarvan 5 rood en 16 eh, geel. Waren 17 gele kaarten geloof ik. Ja. En 5 rode. Dat is best Ongelooflijk. Dat was een, eh, ja die scheidsrechter die was ook zo stoned als, de, als een kanaal. Niet normaal man. Ja joh. Die mensen. Maar, waarom zou je scheidsrechter worden, serieus? Nou, ik, die, die eh, scheidsrechter van Nederlands-Duitsland, ja? dat was dus gewoon een multimiljonair. Die deed dit voor, eh, voor zijn vrije tijd. Isaacson, of Eriksson, hoe heette die man? Een hele rare man was het, hij was best wel groot. Ja, maar. inderdaad. Dat is een hele, hele gekke man. Heb je die scheids bij Spanje nog gezien? Nee. Tegen Spanje-Ierland. Die duurde gewoon zo'n hier om. Oh, dat heb ik Rare gezien, man. Ja, echt. Die is dat kreeg hij het zelf geel, nou eigenlijk rood moeten krijgen. Ja. Maar je zag hem ook echt in de herhaling, zag hem duwen. In plaats van dat hij er tegenaan loopt, oké, okay, kan gebeuren, maar hij duwde hem weg. En ook tegen, tegen Ierland, dus ja. zal Spanje niet al... En hij floot al lekker voor, voor Ierland. Nou, ja. Dus dat is nou echt een, een drama-site, gewoon Ja, maar je hoort de laatste tijd veel over matchfixing. Dat betekent dat wedstrijden worden omgekocht. Mhm. Denk je nou dat dat veel gebeurt op dat Weet ik niet. Ik moet het boek nog beginnen met lezen. Ik, heb het boek thuis. Jij hebt het boek, Ik heb het boek. Je hebt ook die van Van Gijp. Ik heb ook van uh, René van de Gijp, ja. En is je daar net zo grappig? Hij is geniaal dat boek, ja. Er zijn allemaal anekdotes in. Het is echt een aanrader. Ik ben 19 en ik haal deze, maar ik ben daar al echt binnen twee uur bij hoofdstuk 15, 16. Ja? Dus ja, dat is echt een heel goed boek. Voor maar uh, eh, 1995 bij elke boekhandel te kopen. Om maar even reclame te maken. Ze, doen het wel echt goed, hè? Eh, geweldig Met programma. Ja, heerlijk. Maar goed. Maar ze hebben nog, deze week, tijdens sinds het EK is begonnen, hebben ze nog niet gewonnen van Studio Voetbal. Nee, oké, maar dat is logisch. Maar ze hebben wel enorm hoge kijkcijfers. Ja, en dat is toch knap voor zo'n... Studio eh, Voetbal die raakt gewoon 4 of, eh, miljoen kijkers af en toe kwijt, hè? Ja. Studio Sportzomer. En eh, VI wint er alleen maar een miljoen bij. Dus Precies. Daar kun je niet veel over zeggen. Maar goed, wij gaan naar een favoriet nummertje van jou luisteren, denk ik. Zeker weten. Ik weet niet of dit een favoriet nummertje van Deze mij is. Deze toch wel. Ben Sanders met Heartstrings, maar dan de versie. De internationale versie. De internationale versie. Dit is het beste goed nummer. Met de verboden videoclip. Broken... De verboden videoclip? Ja, zo'n verboden videoclip. Zou ze ook bij jou moeten doen. Wegcensureren. Lately I've been holding on to hell and hope. What have you done? Cause every time my heart beats, it only beats for you. I tremble at the tender touch. Your warm embrace, it fills me up. Yeah, every time my heart beats, it only beats for you shimmer, a light, a glimmer, a spark of what is yet to come. Oh, oh, this is love. I'm tipsy from the night that was, so pull me in and check my pulse. Cause every time my heart beats, it only beats. heartstrings. Promise me you'll never stop. You're like a hammer to my heartstrings, so keep on. Band Sounders met Heartstrings. Jouw nummer hè? Nee, ik vind het best leuk. Heb je eigenlijk ook wel, heb je ook heartstrings of... Eh? heb je alleen maar andere strings? <laughs> leuk hè? Leuk. Wat is jou nou opgevallen in het nieuws deze week? Behalve dat het heel veel Op het nieuws? Ja. Ehm, nou, ik weet wel een leuk nieuwtje. Er is een, eh, een brief van Napoleon. Ja. En die is 32.000... Nee, 32... Nou, ik weet hem even niet. 325.000 euro waard. Dat was hem. Ah, dat is veel. Dat is aardig wat. Voor zo'n kleine arm, dat hij nog bij die brief kwam. Ja, ik weet, voor mij heeft hij hem ook met zijn links geschreven. Het <laughs> dat is eh, Rob op links moet staan. Nee. Ehm, goed. Wat is je nog meer opgevallen? Dus die, dat was niet echt groot nieuws. Hè? Het ging eigenlijk vooral voor het EK. Het e ging vooral EK, over voetbal. EK. En de enorme teleurstelling van ons. Heb je trouwens gehoord van Balotelli? Die heeft bananen naar zich toe gegooid gekregen. Ja? Ja. En hij had gezegd dat als hij een banaan naar zich toe zou krijgen... Dat hij hem zou opeten. Nee, dat hij degene oh. die die banaan zou gooien zou opeten. Dat had hij gezegd. Ah. Maar ik vind het, dat is wel zo'n rare jongen. Ja, het is een beetje gek. Heb je hem wel zijn hesje aanzien doen? Dat is echt een ja, ramp. Dat, dat duurt uh, eh, 2,5 uur. U kent wel zo'n hesje van bij een voetbal of zo'n overhesje. Of zo, als je bij de wegenwacht werkt, heb je ook zo'n rot rothesje. Alleen hij deed er gewoon echt twee uur over. dingen. Ik weet een beetje dingen. die achtergrondmuziek zat. Het is een beetje depressief. Ik weet dat het over het EK gaat en dat ze eruit liggen, maar het is een beetje depressief. Deze dan? Beter? Of niet? Ja, ik weet niet. Ik voel me heel erg, eh, heel erg onzeker nu. Oh, het gaat alweer wat beter. Of niet? Of wel? Oh, wat, wat ben je allemaal aan het klooien, Toby? Ik word er af en toe een beetje gek van. Maar dat weet je. Zullen we maar luisteren naar uh, een, nieuw nummer? Want we hebben er wel een paar voor elkaar staan. Um, ehm, jij mag kiezen. Ik mag kiezen? Nee, toch maar niet. <laughs> We gaat meestal, als ik ga kiezen. Ja. We gaan naar uh, een geweldig nieuw nummer luisteren. Dat is Will and the People met Lying in the Morning Sun. En eh, uh, Snijder, als je luistert, jongen. Zo doen de leeuwen het. Nieuw op ZFM. I am a man you see and one day I will be a lion in the morning sun. Lazy pulling daisies do be past three, a lion in the morning sun. One day I'll get fat and sit in my chair, lying in the morning sun, making the most of my full head of hair, lying in the morning sun. What about all the grass between your toes? It's a part of you and a part of me. La la la la, where are the ladies with all these apple gravies for a drink? Whoa. fun. Hey. no biggie, I just simply ask her if she loves to dance The mind awaits, hesitates, the body talks, anticipates Before you know we on the floor and damn yo, we elevate Now, that's not look right, look left I know we still got some night left Clock says four, the club's closed But the group we roll with opens low I feel like a troublemaker, feel like making some mistakes And later on, I blame it on, I'm drunk It's my night off It's my this feels like forever Someone please speak to me Cause I can't figure out what happened What happened, what happened Can't figure out what happened What happened, what happened Can't figure out what happened It's my night oh You know we all left our mind home oh.